spoedige start. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Op een middelbare school in Portland in de Verenigde Staten zijn drie tieners gewond geraakt bij een schietpartij. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. De schutter is op de vlucht geslagen. De schietpartij was op een school voor probleemkinderen. De gewonden zijn twee jongens en een meisje. Over de aard van hun verwondingen is niets bekend. Volgens de politie waren ze bij bewustzijn toen ze naar het ziekenhuis werden gebracht. Persbureau Reuters meldt dat de schietpartij mogelijk te maken heeft met een bendeoorlog. In de buurt zouden vaker geweldsincidenten zijn geweest, al was het er de laatste jaren relatief rustig. Bij een brand in huis in Emmeloord is iemand omgekomen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend, maar buurtbewoners hebben tegen Omroep Flevoland gezegd dat het de bewoner is. De brand brak aan het eind van de avond uit in de slaapkamer van het huis. Daar vonden brandweermannen later ook het lichaam. De oorzaak van de brand in Emmeloord is niet bekend. Het internationaal strafhof in Den Haag zet een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Darfur stop. Volgens de aanklager is er de afgelopen tien jaar nauwelijks actie ondernomen om de verdachten, onder wie de Soedanese president Omar al-Bashir, aan te pakken. Voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zei de aanklager dat de situatie in de Soedanese regio Darfur verslechtert en dat niemand met concrete oplossingen komt. In de eredivisie is gisteravond een wedstrijd gespeeld. In Almelo speelde Heracles met 1-1 gelijk tegen FC Dordrecht. Die club blijft laatste in de eredivisie. Het weer bijna overal droog, maar in Limburg kan nog steeds regen vallen. En het is vannacht 5 graden.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 days are all worn. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm September face. He knew that he was there on the case.